het NOS nieuws van 9 uur. Begins met het NOS-journaal. De Nederlandse economie stoomt door, meldt het Centraal Planbureau. De economische groei is sterker dan die van andere eurolanden... en de werkloosheid daalt volgend jaar naar het laagste niveau sinds 2001. De CPB-cijfers vormen de basis voor de begrotingsbesprekingen van het kabinet. Er zijn wel onzekerheden, zo kunnen de gaswinning in Groningen... en de brexit bij een slecht scenario de economie forse schade berokkenen. Er moet onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de criminaliteitscijfers. Daarvoor pleiten de vakbonden en de ondernemingsraden in gevangenissen. Ze geloven het onderzoeksinstituut van het ministerie niet langer. Dat WODC laat alsmaar dalende cijfers zien. Volgens de bonden en de ondernemingsraden gebeurt dat onder druk van de politiek. Ze zijn bang dat die dalende trend uiteindelijk gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in gevangenissen. Volgens hen is er in werkelijkheid juist meer criminaliteit. Dat zou ook blijken uit eerdere rapporten van politie en justitie. Maar het CBS concludeert na onderzoek juist dat er inderdaad een dalende lijn is. De Rohingya in Myanmar worden volgens de VN nog altijd verjaagd. De organisatie concludeert dat op basis van bezoeken aan Cox's Bazar... een district in Bangladesh waar veel vluchtelingenkampen zijn. Sinds ruim een half jaar verdrijft het leger van Myanmar de moslimminderheid. Dat begon met veel bloedvergieten en massaverkrachtingen. Nu worden de achtergebleven Rohingya vooral uitgehongerd in de hoop dat ze vertrekken naar Bangladesh. Arnhem wordt de stad met de strengste milieuzone voor personenauto's in Nederland. Dieselauto's van voor 2004 mogen vanaf komend jaar helemaal niet meer het centrum in. Dieselauto's van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde Europese eisen voldoen. In Arnhem rijden volgens de gemeente zo'n 800 oudere diesels rond. Door die te weren zou de uitstoot van roetdeeltjes met ruim 17% dalen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Kans op lichte regen of motregen en af en toe zon. Het wordt vandaag 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Vijf minuten vertraging bij Barneveld. De rechterrijstrook is dicht. Richting Amsterdam op de A1 bij Hoevelaken 10 minuten vertraging. Ook eh, tussen Hoevelaken en Eembrugge 10 minuten vertraging. Op de A2 Amsterdam Bos 10 minuten bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam Amsterdam. Meer dan 20 minuten vertraging over 6 kilometer tussen Knopend Ipenburg en Zoeterwoude Dorp. Op de A4 Den Haag Amsterdam een kwartier bij Hoogmade. Dan op de A12 Utrecht Den Haag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 106.9 ZFN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 don't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 这。 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Barbara Streisand Streisand. right Barbara Streisand. Streisand. share my things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 meest gemist. De geur van je your chest